Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Groningen is een lange vergaderavond begonnen. Premier Rutte en nog zeven andere kabinetsleden praten met Groningse bestuurders... over het vernietigend rapport van de enquêtecommissie over de gaswinning. Het kabinet wil de jarenlange verwaarlozing van de regio goedmaken... legt mijn collega Ewout Kivit uit. Dit is een, een grote opdracht om hier iets, eh, iets goeds mee te doen. Eh, en daar willen ze dus echt... Ja, eigenlijk ook met die verkiezingsuitslag die we, die we gezien hebben... met eh, de grote overwinning van BBB waarin eigenlijk ook een soort ja, motie van afkeuring voor het kabinet in doorklonk... willen ze hiermee laten zien dat ze het wel echt goed kunnen maken. De Groningse politiek eist minimaal 30 miljard euro aan schadevergoeding. En pas volgende maand weten we of het kabinet daarin meegaat. In Peking in China zijn minstens 21 mensen omgekomen bij een ziekenhuisbrand. Ruim 70 patiënten moesten het gebouw uit, melden Chinese staatsmedia. Op video's is te zien dat mensen uit de ramen klimmen... en via het dak van het gebouw ernaast proberen te vluchten. Het vuur is inmiddels geblust en hoe de brand is ontstaan weten we niet. Een automobilist heeft vanochtend voor drie aanrijdingen gezorgd op de A12 bij Zoetermeer. Het eerste ongeluk was op de oprit naar de A12 richting Utrecht. Daarna parkeerde ze haar auto op de linker rijstrook van de A12, stapte uit en stak de snelweg richting Den Haag over. Auto's moesten vol op de rem en botsten toen op elkaar. De vrouw liep vervolgens terug naar haar auto, maar werd toen aangereden en raakte daarbij zelf lichtgewond. Ze is naar het ziekenhuis gebracht, maar wordt wel gehoord als verdachte. En je hebt studenten die zeggen klimaatbewust te zijn. Maar je hebt ook studenten die klimaatbewust doen. En tot die laatste groep behoort een clubje studenten uit Twente. Vandaag presenteren ze namelijk hun solarboot. En dat is een boot die volledig op zonne-energie vaart. Het bijzondere aan onze boot is dat deze op draagvleugels vaart. Dus haar komt eh, een klein stukje boven het water uit op deze vleugels. En dan vliegt hij eigenlijk zo over het water heen. En het doel is uiteindelijk om prijzen in de wacht te slepen. We gaan nu doorwerken naar onze races toe. Als eerste hebben we het NK in Akrum. Ehm, en daarna nog een race in Enkhuizen. En als laatste gaan we naar het WK in Monaco. Vorig jaar werd het team nog vierde tijdens het WK. Krijg nog het weer. Het blijft vanavond droog. Morgen weer een mix van zon en bewolking. En dan wel weer een fris windje en max een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gebeurde een ongeluk op de A6 Muiden richting Lelystad. Bij de Hollandse brug is maar één reishok open. Dat duurt waarschijnlijk nog tot half negen, want er moet onderzoek plaatsvinden door de politie.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 looks like we've done it again. I said I wasn't gonna, but I don't know why I even pretend. Did I hurt you, or did you hurt me? It really doesn't matter Een optreden in een klein stadje in het Midwesten. En een ouder getrouwd stel danste de hele show op de eerste rij. Toen ik ze vroeg wat hun geheim was voor een langdurige relatie riep de man tequila. En de vrouw zei vergeving. En ik wist meteen dat het een liedje moest worden, aldus Katie Joe.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 Beide songs werden grote hits voor haar. is het favoriete album van de maand. Als je de beer, de band en de barstoel van Luc Combs hoort... zou je kunnen denken dat je een lang verloren gegaan klassieker van George Strait of Garth Brooks hebt gehoord... in plaats van een modern feestlied. De productie op deze plaat is verrukkelijk country. quarters up around how you been, my old friend. The band kicks off, the same old dance, the same old worn out songs, but he sings along. He's gonna stay here till they make him leave, he he's got hands a guy like him could ever need. Wanna hang around and tell him what he wants to hear. Wanna help but drown it out to have to wind up here. Wanna hold him up when love has let him down. They do the best they can for with a shade of blue Hey, how are you? Just by chance Are you here alone? How about a dance? And she took his hand He hoped she'd stay But always knew she'd leave But he's got all the friends A guy like him Good. 62, brengt sinds 1993 soloalbums uit en heeft veel nevenprojecten om zijn tijd mee te vullen. Hij is platenproducent, eigenaar van een opnamestudio, soms acteur en hij is een prima songwriter en hij omringt zich met een aantal inlevende muzikanten. In New Kind of Blue horen we hem met John Popper. blue There ain't no he or she or they or you There ain't no yellow, red, white or black There's just one simple fact There ain't no new kind of blue there ain't no new kind of blue In the deepest sea, in the sky up over you the evening sun goes down, shining purple, golden brown. Still there ain't no new kind of blue. There ain't nothing new about these blues inside of you. No matter what you say or do, they don't care when or why or who. No, there ain't no new kind of blue. born, you're simply passing through. Just a shadow growing long until one day it's all gone. There ain't no new kind of blue. There ain't no new kind of blue. That's why they always say up every day before you up and fly away. There ain't no new kind of blue. There ain't no new kind of blue. De cover van deze week. We waren aan het schrijven over onze vervangers. Dat vertelde J.D. Sutter over dit nummer. Dat hij schreef met Eagles leden Glenn Frey en Don Henley. Sutter maakte deel uit van de bloeiende muziekscene in Zuid-Californië en werkte vaak samen met de Eagles. walk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. 2017. Kort daarna toerden we internationaal als trio met Jason Scott en werden we goede muzikale vrienden.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 Daartussenin geklemd zit Mr. Walker It's All Over. En ook daarmee scoorde ze een top 10 hit. Billy Joe overleed in 2011 op 73-jarige leeftijd. minute, so your corporation let me go to work. I fetch paper clips and coffee, even help you dodge your domineering wife. Mr. Walker, it's all over. I don't like New York secretary's life. In this building, there's a crowd of guys with old familiar thoughts upon their minds. Yeah, and that's a lot of hands reaching out to grab the things that I consider mine. And the president pursues me even though he's old and a hair a turning white. Mr. Walker, it's all over. I don't like the New York secretary's lies. There's a flat in Greenwich Village that I took because the subway wasn't jumping all night far. And across the bitter cake, I have to share the place with bugs and big old mice. Mr. Walker, it's all over. I don't like the New York secretary's life. Your sweetheart in personnel said I should give her written notice like the rest cemetery's life. Well, there's a greyhound at the station and a mom at home with open arms for me. Yeah, and Garden City's looking anyone a blanket on the ground. Remember back when love first found us? We'd go slipping out of town. And we'd love beneath the moonlight. On the blanket on the ground. I'll get the blanket. achter ons. Nu weer naar het heden. We blijven praten over hoe country uit de jaren 90 en western country op dit moment twee van de populairste trends in countrymuziek zijn. Omdat mensen honger hebben naar twang en authenticiteit. Toevallig kunnen Chancy Williams en zijn crew beide verlangens vervullen. Talk about the memory. hello Sipping on a rodeo gold keystone After playing Cheyenne, and hanging out in that old outlaw saloon We stayed all night long The two of us kicking up dust the last call When I saw that look in her eyes Saying your place and mine like that that make me wanna hang around till the morning comes just to see where it might go. I keep holding on, but man, I know I gotta get down the road when I think about her loving on me. Talk about a memory. I still see her lying there in the glow of these headlights Pretty blue eyes saying goodbye On that July summer night She's stuck here in my mind Talking about a memory The way her hair fell down Across her back It's nights like that That make me wanna hang around No. een song van de Canadese zangeres Sherris Lawrence. Spotlight. Hoewel ze slechts enkele studioalbums heeft uitgebracht, zijn haar liedjes onvergetelijk. Elle King verdient zelfs vandaag de dag nieuwe fans vanwege haar aanstekelijke songs. Nieuwe fans worden op hun wenken bediend met Blacked Out en Drunk and I Don't Wanna Go Home, dat ze samen met Miranda Lambert vertolkt.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 Teruggaan naar de country is de laatste song in deze aflevering van Cody Joe Hodges. Volgende week zet ik die woorden kracht bij. Tot dan. What happened to outlaws like Haggard and When country was meant guitar with a little bit of rest. brass songs meant for drinking and good times to last Let's get back to country Where I was born get nogmaals, goedenavond dames en heren. Straks na het nieuws, of misschien wel tijdens het nieuws... schakelen we over naar de raadsvergadering. Dat is te volgen via tv, radio en internet... Straks de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. De techniek is door mij gedaan, Isabel Geuransson. Veel luisterplezier. En tot straks. Music from the soul, I wanna hear it again. Let's get back to country.